en een voorspoedige start. Dit is Helene Ecker met het NOS Journaal. Op de internationale klimaattop in de Peruaanse hoofdstad Lima is een compromistekst gelanceerd. Vandaag zal blijken of alle landen zich in deze tekst kunnen vinden. De top had eigenlijk vrijdag al moeten eindigen. Eerder waarschuwde het hoofd van de Amerikaanse delegatie nog voor het totaal vastlopen van het proces dat moet leiden tot een mondiaal klimaatakkoord. Tot nu toe is er grote verdeeldheid tussen rijke en arme landen over de plannen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De Amerikaanse Senaat heeft de begroting voor 2015 goedgekeurd. Daarmee is een shutdown, zoals in oktober vorig jaar, definitief afgewend. Toen lagen overheidsdiensten ruim twee weken plat wegens geldgebrek. De stemming in de Senaat maakte een einde aan dagenlang, gesteggel over de begroting. In China is het gebouw van een crash ingestort. Drie kinderen zijn daarbij om het leven gekomen. Drie andere kinderen raakten gewond. Hoe het gebouw zomaar kon instorten is onduidelijk. In China gebeuren geregeld vergelijkbare ongelukken... omdat bouwvoorschriften vaak genegeerd worden. Op het spoor gaat vandaag een nieuwe dienstregeling in. Op alle trajecten rijden nu minimaal twee treinen per uur. Verder rijden treinen in het weekend langer door, op sommige trajecten tot twee uur s'nachts. Schiphol is weer de hele nacht per trein bereikbaar. En de zogenoemde Benelux-trein, die eerder werd geschrapt vanwege de Vira, rijdt weer 16 keer per dag tussen Amsterdam en Brussel. Dan nog het weer, kans op nevel en mist. Landinwaarts is het rond het vriespunt. Daardoor is er kans op gladheid.